soldaat zal nooit geen tranen laten. Al moet hij vechten in de hel van de woestijn. Hij heeft het recht in hand de vrede te bewaren. Hij is gekozen om TN-soldaat te zijn. Als hij daarin het brandend zand de grenzen moet bewaken, dan ziet hij in een spiegelbeeld zijn meisje telkens weer. Een fata morgana, een fata morgana, dat is een Goed PN-soldaat zal nooit geen tranen laten. Al moet hij vechten in de hel van de woestijn. Hij heeft het recht in hand de vrede te bewaren. Hij is gekozen om PN-soldaat te zijn. Als hij daar in het branden zal, zijn brieven zitten te lezen, dan ziet hij in een spiegelbeeld zijn meisje telkens weer. Een fata morgana, een fata morgana, dat is een spiegelbeeld dat hij ziet hier op keer. brief en hoop dat het je goed gaat. Ik leef in angst en hoop dat je veilig terugkeert. We missen je zo, maar ik het meest. Schrijf me terug, schat, dat ik verlang zo naar een brief van jou. Je krijgt dat de groeten van je vader en moeder. Ik hou van jou en zal in gedachten bij je zijn. Je Sylvia. Hij is gekozen om een soldaat te zijn.